Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het einde van ons kabinet zit eraan te komen. Dat komt door de toeslagenaffaire. De overheid beschuldigt de ouders onterecht van fraude... en liet ze soms tienduizenden euro's terugbetalen. Sommige ouders kwamen in de schulden terecht, raakten hun huis of baan kwijt... en relaties overleefden het niet. Volgens verslaggever Xander van der Wulp vindt het kabinet dat nu genoeg om te stoppen. Rutte heeft enige tijd gedacht dat hij toch wel door moest gaan, omdat het ook coronacrisis is. Maar met de verkiezingen in aantocht eh, lijkt de druk om verantwoordelijkheid te gaan nemen nu toch te groot. Over een half uurtje komen de ministers samen. Einde van de ochtend weten we waarschijnlijk meer. Op het eiland Sulawesi in Indonesië zijn minstens 35 mensen overleden door een zware aardbeving. Honderden mensen raakten gewond en duizenden moesten hun huis uit, zegt correspondent Annemarie Kas. Er gaan eh, beelden live op landelijke televisie rond natuurlijk eh, van huizen, overheidsgebouwen die eh, volkomen in puin liggen. Er is grote schade aan hotels, loodsen, aan ziekenhuizen ook. Het is daar één grote chaos. Er wordt nog gezocht naar mensen onder het puin politie heeft gisteravond bijna 70 coronaboetes uitgedeeld in Leiden in Noord-Holland. Agenten vielen een loods binnen waar een bijeenkomst aan de gang was. Er werden filmopnames gemaakt. Iedereen die binnen was is bekeurd. Zulke feestjes kunnen misschien wel worden voorkomen door een avondklok. Het is niet zeker of die er komt. Het kabinet moet er nog een knoop over doorhakken. Maar mocht er echt een avondklok worden ingevoerd... dan is de politie er klaar voor om de boel s'avonds op straat in de gaten te houden. Wij zijn eh, eigenlijk vanaf begin deze week al begonnen met de voorbereidingen... voor het geval dat besluit volgende week genomen wordt. Het is al een flinke klus. Alle roosters moeten worden omgegooid. Om een voorbeeld te noemen, loopt bij u elke week, als het goed is, elke dag een wijkagent in de buurt. Die zal er overdag meestal zijn. Daar zullen we kijken of die naar de avond kan. Maar dan is die er overdag niet. En voor sommige taken heeft de politie dan waarschijnlijk helemaal geen tijd meer. Verkeers- en wapencontroles bijvoorbeeld, die moeten worden uitgesteld. Het weer, wordt een bewolkte dag. In het noorden kan wat natte sneeuw vallen.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 Er is een bange hart dan dat van mij. Dan dat van mij. Ik ben niet eens echt op je uiterlijk gevallen. Ook al is er al geen meid zo mooi als jij. Kijk die mannen naar je loeren met z'n allen. dan dat van mij. show. Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te ver bien, pero no te quiere como se compra con nada.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 Still, I can't get you off my mind. What is it about you, baby? I just a dirty, dirty love. to stay a dirty, dirty, dirty love. in love with you, boy. So girl, they try to understand that a man is just a man. That's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. That's a loving from the start, but you know we're out to part. That's the way I give my love. I'm still in love. Yes, I'm still gotta do, what a man gotta do. Girl, well I never had for promise and I'm bling bling for all a girl. Well I love to loving when me fling fling control a girl. And I make your head swirl, and I make your body twirl, and I make you wanna be my one and only baby girl. Night after night, me give you love to keep you warm. Girl, you never get this kind of loving from your bond. I know you want your cat, and me just can't perform. I love you, baby. Until you get a little loving and we gone. You don't know how to love me. I and I know no time for no kissing and Not even how to kiss me. Oh. Until me take your little advice down. I don't know why. Baby girl, baby girl, baby girl, baby girl. I love you, baby. I just dirty, dirty love. say that's a dirty, dirty love. So, girl, can't you understand that a man is just a man? That's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. The blessed loving from the start, but you know we're at the part. That's the way I give my love. I'm still still Yo, what a man gotta do, what a man gotta do, girl. Hey, I do me give and dog love and say bye, bye, bye. But turn around, she ask a question, why, why, why? When me leave in me city, girl, I cry, cry, cry. And it hurts my heart for tell a lie, lie, lie. So don't cry no more, baby girl, for sure. Just remember the good times we had before. I love you, baby. I know you get the little loving don't know how to love me. I ain't no time for no kiss up, no Not even how to been a player and you know I'm not a stayer. That's a dirty, dirty love. understand that a man is just a man. That's the way I give my love. I'm still in love with you, boy. The best of lover from the start, but you know we're at the part. That's the dirty, dirty love. I'm still. girl. Het ritme. van ZFM. is a virtue. I ain't trying to hurt you. I need you to read between the lines. Calling me out and it's unfair. Told you I don't wanna go there. Swear that I can taste it. All your expectations rising up, but push them to the side. You know I'm down to go anywhere. But told you I don't wanna go there. I think you feel good, yeah, I think you're so sweet. But you're taking this all too serious sleep Be lying like a rug. Hottest talking Kawasaki, I ride it, ride it. Anaconda, yeah, baby, put your hand in my pocket. I ain't got time be lying out of no doorway. Shot the west, try and drown me, I might blow the way. Can you please tell me I'm in control today?